Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Thijs H. ontkent dat hij drie wandelaars om het leven heeft gebracht. Dat heeft de rechtercommissaris gezegd. En die eist van de GGZ-instelling waar H. verbleef de beelden op waarop die is te zien. Volgens de rechtercommissaris zijn er geen getuigen die hebben gezien... dat H. drie mensen op de Brunsumerheide en in de Scheveningse bosjes om het leven heeft gebracht. De videobeelden zijn volgens justitie van belang... omdat daarop is te zien welke kleding H. op de dag van de moord droeg... en welke spullen die bij zich had. De GGZ-instelling Mondriaan legt zich bij de beslissing om de beelden te vorderen neer. Tegen de man die wordt verdacht van het ontvoeren, verkrachten en doden van Anne Faber... is in hoger beroep opnieuw 28 jaar cel en tbs geëist. Vorig jaar veroordeelde de rechter Michael P. conform die eis. P. ging daartegen in beroep. Volgens hem was hij mishandeld bij zijn arrestatie... en was de straf die hij van de rechtbank had gekregen... veel hoger dan in vergelijkbare zaken. Anne Faber verdween in september 2017 bij Soest... toen ze een fietstocht maakte. Twee weken later werd haar lichaam gevonden in Zeewolde... kort nadat Michael P. was gearresteerd. Het ongeluk zaterdag op een tokkelbaan in Breda... is het gevolg van een menselijke fout. Een vrouw viel toen meters naar beneden... kort nadat ze het platform van de tokkelbaan had verlaten. Ze bleek door een medewerker niet goed gezekerd te zijn. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht en is vandaag geopereerd. Over haar toestand is verder niets bekendgemaakt. Geert Wilders vindt dat zijn partij te weinig zichtbaar is geweest... in de campagne voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. De PVV verloor zijn vier zetels, al komt er waarschijnlijk één terug na de brexit. Volgens Wilders heeft de PVV last gehad van de tweestrijd tussen Rutte en Baudet... maar wil hij zich daar niet achter verschuilen. Aan aftreden dekt hij niet. Ik zal altijd opnieuw die kar blijven trekken. Het weer. Vanavond is het in het hele land droog en neemt de wind af. Morgen schijnt wat vaker de zon en dan wordt het 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Ook op de Noord-Hollandse weg is het wat drukker dan gebruikelijk... maar heel bijzonder is het allemaal niet. De meeste vertraging eh, wordt eigenlijk veroorzaakt door aanrijdingen... Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen knoop het Watergraafsmeer en Buitenveldert, 5 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging ruim drie kwartier. En tussen Geuzenveld en knooppunt Watergraafsmeer 11 kilometer.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 said the word and I'll go anywhere by leave. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. About you, about you, about you.